Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De afgelopen dag heeft Hezbollah honderden raketten afgevuurd op Israël. Het gebeurt niet vaak dat het er zoveel zijn. Andersom heeft het Israëlische leger de Libanese hoofdstad Beirut gebombardeerd. En als je dat zo hoort, dan denk je misschien dat vrede verder weg is dan ooit. Maar Israël zou willen praten over een staakt het vuren met Hezbollah. Dat zorgt voor hoop bij inwoners van Libanon, merkt onze correspondent daar, Daisy Moore. Nou, dat hoor je mensen hier wel zeggen. Is dit misschien een eindsalvo voordat het zover is met het staakt het vuren? Ehm, maar tegelijkertijd zeggen ze er dan ook bij dat ze dat misschien vooral hopen... te midden van al dit eh, geweld. Maar net voor het staakt het vuur in de oorlog van 2006 was er iets soortgelijks. Eh, Nog even hele harde klappen voordat het vrij plotseling uh, ophield. Er ligt een Amerikaans voorstel op tafel waarin staat dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in verschillende stappen worden gestopt. In Rotterdam-Zuid is een jongen van 16 neergestoken op straat. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe erg hij eraan toe is, dat weten we niet. De dader zou weggerend zijn, hij is nog niet gepakt. En we worden steeds dikker met z'n allen. Nu al is de helft van de Nederlandse volwassenen te zwaar. In 2050 is dat 64 procent, verwacht het RIVM. Experts zijn niet verbaasd. Supermarkten liggen vol met ongezonde dingen en we bewegen steeds minder. Het water dat bij je thuis uit de kraan stroomt... wordt normaal gesproken gemaakt van zoet water. Maar dat wordt steeds schaarser. En daarom gaat een bedrijf in Brabant vanaf vandaag drinkwater maken van zout water. Het gaat nu nog om een proef, zegt dat bedrijf. Maar dat gaat de komende jaren uitgebouwd worden tot een volle installatie, waarmee wij uiteindelijk dus 5 miljoen kubieke meter drinkwater gaan maken. En dat is ongeveer een stad eh, met 100.000 inwoners. Dus denk aan een stad als Den Bosch of Breda, die je dan eh, van drinkwater kan voorzien. Het water komt trouwens niet uit de zee, maar uit een 300 meter diepe put. Het weer nog. Denk aan je regenbroek als je de deur uitgaat. Want het wordt een grijze dag met veel buien. Eind van de dag zijn er pas weer wat opklaringen. Maar ook dan is er nog kans op regen.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 Hezbollah heeft de afgelopen dag enkele honderden raketten gelanceerd richting Israël. Tegelijk bombardeerde Israël de Libanese hoofdstad Beirut. Israël zou overigens willen praten over een voorstel van de VS voor een staakt het vuren. In het Verenigd Koninkrijk zijn zeker vijf mensen omgekomen tijdens storm Bert.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 hear the party say, I'm kind of buzzed and it's all because this is how we do it. Think you can't does it like no show us love. And all they said, the fight ain't we stood. And people thought the music that we made was good.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 I'm gonna bring it to life. in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.